Dat betekent dat we hebben besloten om de wet tegemoetkoming schade bij rampen van toepassing te laten zijn in deze crisis. Dat heeft vooral te maken met de materiële schade. Maar belangrijker deze dagen is dat we als Nederland schouder en schouder staan met Limburg. De regen is voorbij in de provincie, maar de problemen nog lang niet. De Maas komt vannacht zo hoog te staan dat in Maastricht, Roermond en in verschillende dorpen mensen hun huis uit moeten. Vanavond staan televisieprogramma's in het teken van het overlijden van Peter R. de Vries. Bij Op 1 was onder meer advocaat Gerald Roethof te gast die in de zaak Nicky Verstappen Jos B. bijstaat. En dus recht tegenover de misdaadjournalist stond. En als ik kijk naar de manier waarop je omging met uh, de nabestaanden in de zaak Nicky Verstappen... je zult hem verschrikkelijk missen. Die zaak zal niet meer hetzelfde zijn. Niet voor hun, maar ook niet voor mij moet ik u eerlijk zeggen. Ik heb een jaar geleden was ik betrokken bij een soort crowdfundingsactie voor Suriname. COVID in Suriname. En mijn grootste donateur was Peter R. de Vries. De grootste donateur was hij. Dus dat laat zien wie hij is. Ook echt maatschappelijk betrokken. En ook presentator Jeroen Pauw, die zo vaak tegenover hem zat... werd gevraagd wat hij het meest gaat missen. Ik denk zijn... Eh, ik denk zijn eerlijkheid. Gewoon eh, ook buiten de uitzending om. Als je met, met, hem sprak na afloop van de uitzending... ik heb er dus zeker wel 150 keer met hem gesproken... dan kon hij zo ontzettend eerlijk ook over zichzelf zijn. Dan zag je iets van de emotie die hij... nou ja, toont in al die zaken. Wat kennelijk zijn motor is geweest ook al die tijd om alles te kunnen doen. Unieke persoonlijkheid. Ja. En meer dan dat. Ja. RTL-directeur Peter van der Vorst heeft in de uitzending van RTL Boulevard gezegd dat de gezondheid van Peter R. de Vries gisteren achteruit ging. Vanmiddag werd bekend dat de misdaadjournalist was overleden. Het weer vannacht nog steeds minder buien, al blijft het van tijd tot tijd nat in het zuidoosten. Morgen opnieuw flink wat wind. Hierdoor komt het kwik aan zee niet verder dan 21 graden.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 in the driveway, calling my name. That silver lining all along. You keep the house, I'll take the trailer. Honey, I'm out. Say see you later. This domestic scene it ain't for me. I'd rather get hitched to our oldest dream. You keep the house, I never like the neighbors. I'll take the trailer. from the 65, grab the vinyl, my heels in the wine. I leave the weight machine and the supersized screen where your lazy boy can recline. Into your beer cans and the lava lamp and the Xbox you can't let go. Hook the truck up before you wake up. By the time I hit the road, you keep the house. I'll take the trailer. Honey, I'm out. singing, singing. keep the house I never Lekkere vrolijke muziek uit Canada. Dat waren de Heels, oftewel Bobby, Britney en Kayla. Ze de Heels en dat nummer is Take the Trailer. Je bent weer bij de Nashville Radio Show aanbeland. We zijn twee uur lang weer bij je met country, bluegrass, Americana en folk. Zoals gebruikelijk hebben we natuurlijk weer een spotlight album. We hebben natuurlijk de digitale brievenbus. We hebben de Nashville Spiegelplaats. We hebben natuurlijk de maandartiest. En verder nog veel meer andere lekkere muziek. Zoals de volgende formatie. Eh, eh met een zanger die eh, tot een van de favoriete zangers van Alison Krauss wordt gerekend. Vader Bob richtte ooit de band op. En de band ontving al 15 nominaties. En in 2000 2009 en 2016 waren er zelfs awards die mee naar huis gingen. Over welke band heb ik het? Over Danny Paisley en The Southern Grass. Dit is Blink of an Eye. Years ago when I was young get you creeping back. de Southern Grass en Blink of an Eye. We gaan voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Engeland en eigenlijk ook naar Amerika toe. Want daar is deze artiest geboren. Hij is geboren in Atlanta, Georgia. En verhuisde een aantal jaren later naar Engeland. Hij is geboren in een familie die toerde als een zuidelijke Baptist Gospel Bluegrass groep. En opgegroeid dus met muziek en na wat omzwervingen in diverse genres werd het toch de country die zijn hart Dit is Lars Pluto en eh, hoe toepasselijk ook Give Me A Song. aan de kant. Want volgens mij was dit een hartstikke lekker line dance nummer. Lars Pluto en Give Me a Song. In de jaren 80 werd een band opgericht door Rodney Crowell... die een voormalig lid was van de Emmylou Harris Hot Band. In 1981 voegde zich ene Vince Gill zich bij deze band... om later weer solo te gaan. Maar in 2003 namen ze een album op. The Notorious Cherry Bombs en It's Hard to Kiss the Lips at Night... That Chew Your Ass Out I should Spotify. Nashville Radio Show. as I can. Take off my tie so I can breathe. shit 1997. En dat deden we met Keith Urban en Walking the Country. Ook zo'n lekker nummer. En van 1997 naar 2019 voor een stukje Americana van Juliet Simmons Dinalo. Dit is You Got Nothing On Me. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl You got nothing on Simmons, Dinalo en You Got Nothing On Me. Ook een nummer die je kunt terugvinden op onze eigen Nashville Radio Spotify playlist. Jawel, want tegenwoordig kun je dat allemaal vinden. Dus eh, volg ons en je weet altijd wat er gedraaid gaat worden de komende weken. Of komende shows, kan ik beter zeggen. We gaan nu verder met muziek van onze maandartiest. En deze is heel speciaal voor Joost, want hij vindt deze zo mooi. Dit is Brooks Dunn met Nieuwe Moon. Dit is de Nashville Maandartiest. When the sun goes down on my side of town That lonesome feeling comes to my door And the whole world turns blue There's a rundown bar across the railroad track I got a table for two think of losing you. I spend most every night cry. sad songs seem to say what I think, and it's hurt inside of me. Ain't never gonna end. artiesten van de maand juli. Brooks Dunn waren dat met Neon Moon. Speciaal voor Joost. En wil je nou een verzoekje aanvragen, mag dat natuurlijk altijd. Hè? is ons e-mailadres. En vermeld er natuurlijk in je e-mail even welke nummer je zou willen horen. Misschien heb je wel een leuk verhaaltje bij. We gaan verder met nieuwe muziek. Eh, Gary Levoix was ooit de voorman van de country groep Rascal Flats. Die gingen uit elkaar, maar eh, Gary wilde toch verder gaan met zingen... en heeft nu met zijn 20-jarige dochter Britney een duet opgenomen. lekker country gospel duet. Dit is Britney en Gary Levoix. while I wait. Nashville. Met nu country uit Nederland. Ah, ja, Take me home, rolling on. She's waiting for me at the end of the line. so badly I want you to stay So I hurry home with one thing on my mind She's waiting for me at the end There's something awakening inside When I hear the sound of that lonesome whistle blow The freedom of yesterday soon makes me go The engines are humming the song that I sing I miss you a while, but I turn back again один countrymuziek uit Nederland. Early Bird was dat en Rolling at the End of the Line. In Australië hebben ze ook heel veel lekkere country muziek, of tenminste is lekkere countrymuziek uitgebracht en wordt dat nog steeds gedaan. De volgende zangeres die ik op de playlist heb staan eh, is van 1958 tot 1981 druk geweest in de countrymuziek. Ze heeft diverse albums en nummers uitgebracht en in Nederland volgens mij nog niet zo bekend, maar ik kwam haar onlangs, dus haar muziek kwam ik onlangs tegen. Ik dacht van, die gaan we op de playlist zetten. Dit is Diane Trask en Fences. onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Australië. Via info.nesforradio.nl kregen we muziek opgestuurd van de Haysack Mountain Hermits. Is een multi-award-winning familieband die tien jaar geleden begon. En ze hebben in Australië op diverse festivals gestaan met hun muziek. En een van, hun, een van de bekendste country-nummers hebben ze opnieuw opgenomen. Ik zei het al, de Haysack Mountain Hermits, prachtig naam. En The Wayfaring Stranger. I am a poor there's no eerste twee nummers van ons Spotlight-album. En dat album is dit jaar uitgebracht. Dat is Where Have You Gone van Alan Jackson. Hij heeft al meer, dan 30 albums uitgebracht. Maar toch vond hij het weer tijd worden om er weer eentje uit te brengen. Hele mooie, hele mooie nummers op. Ik heb er vier voor je uitgekozen. Je gaat nu eerst luisteren naar de eerste twee. Dat is Back en daarna A Man Who Never Cries. Dit is het Nashville Spotlight-album. vanilla vine, elderberry wine, last week's clothes drying on the line. Mama in the kitchen, daddy down the hall, bourbon on the table, Jesus on the wall. Front porch, back porch, crickets in the trees, plowing up the garden, putting down the seed. Build a little scarecrow, stringing up the beans, praying for the sunshine, pulling up the weeds. Back, I'm bringing country back got my boots, I got my hat. I'm bringing country back. Pickup truck, four-wheel drive. Catfish dinner on a Saturday night. Sure tail on Sunday, dinner on the ground. Back in time for football another round back. I'm bringing country back, back where it belongs, back on track. Yeah, I think old Hank would like it like that. I got my boots, got my hat. Lord, I'm bringing country back. dancing in line. Gas a pedal John Deere, take her for a ride. Cruising around the court square every Friday night. Right out in the country, see the lightning bugs light. Find a little June bug, tie him on a string. Fly him in a circle till your head begins to swing. That's an old tire tube float it down the stream. Blue jeans, prom queens, homemade ice cream back. I'm bringing country back. my boots, I got my hat. I'm bringing country back. Strum a little guitar, pick an old song. Grandma on the banjo, family sings along. Baby makes a cornbread, sister makes a tea. Dance a little jig round the kitchen with me. Back, I'm bringing country back. Got my boots, got my hat. Lord, I'm bringing country back. John Boy the dark, eating watermelon on the table in the yard, chicken in a brown bag, picnic in the park, dragging up the hay bales, stack 'em in the barn, y'all. Songs about heartbreak, bears swinging doors, riding on the tailgate, sawdust on the floors, jukebox, tater tots, praying on our knees, candy on the TV, loving on AB. Back, yeah, bringing country back, back where it belongs. got my boots, got my hat. I'm bringing country back. Working for a living, proud to pay the man. Wake up every morning, happy that we can. Yes, sir, yes, ma'am, stand up for the flag. Thank the Lord in heaven for the freedom that we have. I'm bringing country back. my boots, got my hat. I'm bringing country back. Dit is het Nashville Spotlight Album. let my feelings show some hard times. My wife and children by my side. I'm not perfect by a long mile. No matter how I try. But I've been blessed enough in my life to make up for any strife. mostly deep in my album Where Have You Gone van Alan Jackson. En in de tweede uur hoor je ook weer twee nummers daarvan. We hebben op de website van National Radio alweer een poll klaarstaan voor de maandartiest van augustus. En daar kun je stemmen op twee artiesten. En daar is deze mevrouw er eentje van. Dit is Barbara Mandrell en Sleeping Single in a Double Bed. Sleeping Single in a Double be sorry. Cause drinking doubles alone Via info.nashvilleradio.nl kreeg ik vrij recent muziek opgestuurd van Robert Weston. Een countryzanger uit Nederland. Hij heeft de afgelopen drie jaar heeft hij, eh, ook in de countryband Ramblin' Boots gezeten. In 2020 verscheen zijn eerste solo-LP en hij is druk bezig met nummers voor een volgende. En dan zul je dit nummer ook op gaan vinden. Dit is Liefdesbed. Whiskey bottle by my bedside And a half-smoked cigarette Can't remember much of last night only drinking to forget that my arms are always empty and I need someone to hold.